Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil misschien koopavonden schrappen. Dat komt doordat het aantal nieuwe coronabesmettingen de laatste dagen weer flink is toegenomen. Dus praat het kabinet over strengere maatregelen, zoals dus het schrappen van koopavonden kan volgens het kabinet nog wel anderhalf jaar duren voor we van alle maatregelen af zijn, zegt verslaggever Ron Vrezen. Omdat ze zeggen als er een vaccin is, eh, laten we zeggen eh, april, mei, misschien maart als je geluk hebt, dan duurt het volgens wetenschappers nog zeker een jaar voordat corona echt helemaal geen bedreiging meer is voor de ziekenhuizen. Het kabinet wil daarom dat er een schema komt waarin je kunt zien bij hoeveel besmettingen er nieuwe maatregelen worden ingesteld. De hashtag sluit nou toch de scholen was vandaag trending op Twitter. Mensen maken zich zorgen over coronabesmettingen in schoolgebouwen. Is niet nodig, zegt de minister nu. Er wordt goed geventileerd en leerlingen dragen mondkapjes op de gangen. Scholen kunnen gewoon open blijven. En verschillende ziekenhuizen in Nederland hebben te maken met een storing. Patiënten kunnen zich niet aanmelden voor een afspraak of hun dossier bekijken. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld ook geen onderzoeksuitslagen checken. De storing is waarschijnlijk vanavond nog opgelost. Over Mijn Lijk heeft de belangrijkste tv-prijs van ons land gewonnen, de Gouden Televisierring. In dat programma zie je de laatste maanden van jonge mensen met een ongeneeslijke ziekte. Presentator Tim Hofman vertelde in zijn dankwoord dat hij afgelopen seizoen veel van hen leerde. Laat je brengen waar de wind je heen bijt, dat zei Mirjam. Zoek als een ster de goede plek aan de hemel voor jezelf, zoals Lotte dat deed. Fabienne leerde ons dat je moet dansen in de regen en niet moet wachten tot de storm voorbij is. En Jeroen, mijn vriend, ik weet niet waar je bent, maar ik draag je eh, heel diep hier. Ik mis je. En ehm, ik herhaal nog een keer wat je zei bij, eh, bij Matthijs aan tafel. Eh, wees een beetje lief voor elkaar. Want morgen, lieve mensen, is niet beloofd. We moeten het vandaag doen. Tim Hofman won ook de prijs voor presentator en online videoserie met Boos. Chantal Jansen pakte voor de zesde keer de televisierster presentatrice. Dat is een record. Het weer nog veel wolken, maar ook wat opklaringen. Het is bijna overal droog. Morgen aan de kust een paar buitjes. Verder is het best oké.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 Want is dit toch een nummer om vrolijk van te worden. Anne Murray en A Walk Right Back. Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. We hebben nog dikke nu uur te gaan met twee nummers van het Spotlight album. We hebben de Nashville Spiegelplaat. We hebben de maandartiest en de digitale brievenbus. En er is het nu tijd voor geworden. Daarvoor gaan we naar Ierland met muziek van Colin Kenny. Deze door hemzelf geschreven wals is een eerbetoon aan zijn ouders. Dit is Will You Dance With Me Annie? Found a box of old letters while looking one day in an old bedside locker I was throwing away a box full of memories of a journey that led to a lifetime together Here's how it read Will you dance with me, Annie? With your darling Jack? Let's step out together. single Will You Dance With Me Annie. En wil je nu jouw muziek bij ons onder de aandacht brengen? Mag natuurlijk altijd info.nesforradio.nl. Dat is ons e-mailadres. We gaan er naar luisteren en wie weet hoor je jouw muziek terug op een van onze volgende playlisten. En muziek uit Nederland, dat gaan we nu weer voor jullie draaien. De Bluebirds, dit is Famous. gaan we naar 19. 1968 en 1969. Met muziek van Merle Haggard, die in het eerste uur al in Nashville Legends hoorde. En Win Stewart. En Win Stewart werd in de jaren 60 een van de eigenaren van een nachtclub in Las Vegas. Hij trad daar zelf op en had vanuit die locatie zijn eigen tv-show. En in die nachtclub werd Merle Haggard aangenomen door Win om als basspeler in zijn band te spelen. Win schreef zelf de eerste hit voor Merle, Sing a Sad Song. Maar de spiegelplaat is deze keer geschreven door Merle Haggard en Bonnie Owens. Merle nam dit nummer op als B-kant van The Legend of Bonnie and Clyde, maar dat werd geen hit. Desondanks waren er veel artiesten die dit nummer ook op de plaat zetten. En dat was dus Win Stewart ook. Je gaat eerst luisteren naar Merle en daarna Win. En dat is twee keer Today I Started Loving You Again. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Today I started loving you again. I'm right back where I've really always been. I got over you just long enough to let my heartache mend. Then today I started loving you again. What a fool I was to think I could get by with only these few million tears I cried. I should have known the worst was yet to come. and the crying time for me had just begun. Cause today I started loving you again. I'm right back where I've really always been. got over you just long enough to let my heartache mend. Then today I started loving you again. Dit is de Nashville Spiegelplaat. started loving started loving you again. Oh, what a fool I was to think I might get the guitar rhythm Shannon Slaughter en Country Claire. En You Better Hold On To Your Heart. Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. En we gaan naar 1972. En dat doen we met Tanja Tucker. En zij kondigt zelf even aan hoe haar nummer heet. Dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? And did I hear you say... He was meeting you here today to take you to his mansion in the sky. She's 41 and her daddy still calls her baby. And all the folks round Brownsville say she's crazy. Tucker. En een van haar mooiste nummers, Delta Dawn. In ieder geval als het aan mij ligt. Als ik mag kiezen. En van eh, Amerikaanse muziek gaan we naar Nederland. Ja, dat doen we met eh, een nieuw uh, country groep, The Young River. Na Dancing in the Headlights is dit het tweede nummer... waar een akoestische versie van is uitgebracht. Dit is Ghost Town. just a bed versie van Ghost Town. De akoestische versie van The Young River. Ehm, ja, gospel, dat is toch ook wel iets wat bij de National Radio Show regelmatig voorbij komt. En ik vind dit toch echt wel een liedje wat in die categorie past. Het is een liedje wat een reminder is om wat vaker te genieten van alles wat mooi om je heen is. En dat vind ik een hele goede boodschap. Chris Young en If That Ain't God. I never thought much of getting up or the climb. down the stairs to my coffee cup or the good morning news in the background till I heard somebody on it talking about a kid from my town, only eight or nine, who took a punch from cancer, but he won that fight in his first home run, first time at the plate. Then he pointed at the sky deze keer in de show hebben. 1945. L. Dexter en I'm Losing My Mind Over You. En van L. Dexter is het een kleine stap naar, van 1945 naar 1974. Nou ja, kleine stap. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Olivia Newton-John en If You Love Me, Let Me Know. Elton en If You Love Me, Let Me Know. En dat is tegelijkertijd ook een klein ezelsbruggetje naar onze maandartiest. En waarom, dat ga ik je vertellen. In 1971 bracht John Denver het album Poems, Prayers and Promises uit. Wat zijn doorbraak zou worden in Amerika dankzij dit nummer Take Me Home Country Roads. Want beide scoorden hiermee een... Million seller. Almost heaven, West Virginia... Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. But there's a lot of stuff happening that I can't understand. We got billions for bailouts, we got trillions for wars. But it's hard for working people to make a living anymore. Hear me out for a second. This ain't a partisan song, it ain't about right and left, it's about right fighting over the scraps, while a few are living like kings. Cause screwing us over's a bipartisan thing, and it's working people who made this country great. muziek van Scott Cook. En Say Can You See? Ja, ik zie van alles. Ik zie bijvoorbeeld dat ik nu nog, nog twee nummers van het Spotlight album aan jullie moet laten horen. Van het album Ghost Tattoo van Kristin Granger en True North. Ga je achter elkaar luisteren naar Wishes and Dreams en daarna Fine Young Companion. Dit is het Nashville Spotlight album. nickel. I wish I had a dime. I wish I had a pocket watch that could take me back in time. My heart is empty as a pocket, fraying at the seams as I wander with your ghost among these wishes and dreams. we could be lovers. I wish we could be friends. I wish I had a magic spell to make you love me again. My heart is empty as a pocket, fraying at the seams as I wander with your ghost among these wishes dream. my pocket, and I had no coin to throw. Were you an angel or a demon, or something in between? As I wander with your ghost among these wishes and dreams. shoes. sky full of geese drawing fire. Somehow the man seemed familiar, an uncle I'd known as a kid. I heard myself ask him to join me. I think we both were surprised when he did. He said, big city laatste nummers van het album Ghost Tattoo van Christine Granger en Through North. En volgende week hebben we natuurlijk een heel andere Spotlight album. En welke dat is, ja, moet je gewoon luisteren van, anders moet je even jouw suggestie opsturen naar info.nesforradio.nl Het zit er alweer op, de show is alweer klaar, maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je.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 And the second I heard his voice, I went straight back to that Bronco and them Kenwoods on a Friday night up to no good. I said I don't Invite your parents. Invite mine too. Our friends from the city, they're all coming through.